uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de brand in een nachtclub in de Roemeense hoofdstad Boekarest is opgelopen tot 41. Zeven mensen die in kritieke toestand verkeerden zijn aan hun verwondingen bezweken. Gisteren overleden ook al twee slachtoffers die naar Nederland waren gekomen... omdat ze hier specialistische zorg konden krijgen. De brand brak vorige week vrijdag uit. Tijdens een concert van een rockband werd vuurwerk afgestoken op het podium. De drie eigenaren van de club zitten vast. Volgens de autoriteiten waren er veel meer mensen in de club dan toegestaan... waren er veel te weinig nooduitgangen en hadden de eigenaren geen vergunning voor het organiseren van concerten. In Myanmar zijn de stembureaus opengegaan voor de eerste vrije verkiezingen in 25 jaar. Voor de bureaus staan vaak lange rijen. De verwachting is dat de verkiezingen gewonnen zullen worden door de partij van oppositieleider Aung San Suu Kyi. Bij het stemlokaal waar Suu Kyi haar stem uitbracht hadden zich honderden mensen verzameld. Er doen ruim 90 partijen mee in de verkiezingen, maar de strijd gaat vooral tussen de partij van Suu Kyi en de partij die wordt gesteund door het leger. Amerika heeft het paspoort van een manager van Volkswagen ingetrokken om te voorkomen dat hij het land verlaat. Door te vertrekken zou hij kunnen ontkomen aan een verhoor of aan een mogelijke vervolging. Süddeutsche Zeitung schrijft dat de nieuwe baas van Volkswagen, Matthias Müller, zijn bezoek aan de VS nu ook heroverweegt, maar Volkskrant ontkent dat. Op Schiphol zijn gisteravond vakantiegangers uit Egypte geland. Een deel van hen zat op een geplande vlucht van Corendon uit Hurghada. De passagiers hadden geen ruim bagage bij zich. Die is om veiligheidsredenen in Egypte gebleven. Als het goed is, wordt de bagage woensdag nagestuurd. Passagiers van de vlucht van Toei mochten hun bagage wel meenemen. De koffers waren in Egypte gecontroleerd door speciaal ingevlogen Nederlands veiligheidspersoneel. Het weer, het is op veel plaatsen bewolkt, maar soms schijnt ook de zon. Het blijft droog en het kwik stijgt in de middag naar een graad of 15.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 You remind me of You remind me of a girl. Yeah. See your face whenever. Hey, oh, I, oh. I wouldn't believe, you won't believe all of the things all the shit she, put me through. Me through. This is why I just can't get with you.